Onze verslaggever staat op station Zwolle. Als ik hier kijk naar de mededelingsborden, dan lijkt het wel eh, de jury van de Voice of Holland. Overal staat uh, cancelled. Ja, en die borden hebben deze reizigers ook gezien. We komen uit Utrecht en we moeten naar Assen. En hoe gaat u de reis verder vervolgen? Uh, mijn man gebeld, die komt hierheen. Zit je op de trein te wachten? Of, uh... Ik wou de trein nemen, maar dat gaat niet. <laughs> dus ik moet nu eh, iets verzinnen. Had je even de memo gemist dat er werd gestaakt? Ja, dat ik eh, gemist. Ja. Want ik had mijn reis gepland via Google Maps. Ook niet heel slim. Volgens NS kun je beter kort van tevoren even de reisplanner checken om te zien of er een trein rijdt. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben ze weer een dubieus record gevestigd. Daar sliepen vannacht ongeveer 700 mensen buiten kunnen twee dingen aan de hand zijn. Door te weinig medewerkers duurt het aanmelden lang en asielzoekers willen dan soms in Ter Apel blijven omdat ze bang zijn dat het anders nog langer duurt. Maar soms zijn er ook geen andere plekken om te slapen of bussen om de mensen daar naartoe te brengen. Hoe dat gisteravond zat, weten we niet. En de meest gehate vrouw van België is vanaf vrijdag weer een vrije burger. Michelle Martin was getrouwd met Marc Dutroux, die in de jaren 80 meerdere meisjes misbruikte en doodde. Martin wist dat de meisjes in de kelder van het huis zaten opgesloten, maar deed niks om ze te helpen. Tien jaar geleden kwam ze onder voorwaarden vrij. En die voorwaarden vervallen vanaf vrijdag, vertelt deze rechtbankverslaggever van de VRT. Ze had een aantal voorwaarden gekregen, zich laten begeleiden. Bijvoorbeeld, ze mocht in sommige provincies niet komen, mocht niet naar het buitenland gaan. Dat valt allemaal weg. Haar straf zit er dan helemaal op. Het enige waar ze nog rekening mee moet houden is dat ze schadevergoeding moet betalen aan de slachtoffers. Maar voor de rest is ze vanaf dan gewoon een vrije burger. Dutroux zelf zit nog altijd vast. Het weer opnieuw een zonnige zomerdag. Droog en alleen vanmiddag zijn er wat stapelwolken bij 27 tot 31 graden. En morgen wordt het nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten tijdverlies. En van Amsterdam naar Den Haag doe je er vijf minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen.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 Rootless Queen. 19 jaar geleden heeft Willem Koenen het uitleggen van de trouwloper overgenomen van Bertus Beladux. De gemeente had destijds besloten geen gebruik meer te maken van dienstdiensten. Maar toen ontstond er een probleem. Want de arbodienst stond niet toe dat de bodes het werk zouden overnemen. De oude loper woog namelijk 45 kilo. Willem Koenen van schoonmaakbedrijf Koenen Cleaning Service bood een helpende hand en sindsdien heeft hij bij menige trouwerij de rode loper uitgerold. Begin 2022 is besloten de waarschijnlijk al meer dan 30 jaar oude loper te vervangen. Koenen ging op onderzoek uit en na akkoord van de gemeente werd een nieuw exemplaar besteld. Sinds deze week rolt Willem een nieuwe loper met het Zandvoort wapen uit voor de bruidsparen die daarom vragen. De volgende is Big Bamboo.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 In vele landen was het de eerste reggae-hit ooit. In Nederland stond het nummer 1 in de Veronica Top 40 en in de allereerste Hilversum 3 Top 30 van 23 mei 1969. In 1975 werd het nummer in België opnieuw een hit. In Engeland veroorzaakte de hit een regelrechte reggae Meter onder andere door, door de destijds massaal arriverende Jamaicaanse immigranten. Desmond Dekker genoot ook bekendheid als de ontdekker van Bob Marley... die hem zijn hele leven erkentelijk bleef. Desmond Dekker overleed op 64-jarige leeftijd aan een hartinfarct. Hier is Desmond Dekker met She said I was the to receive. Oh, picture line. Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a palm, you sound your alarm. Oh, I'ma get to the back up and not leave me. Darling, she said I was the last to receive. me his Look, we chuck them a tear up choices ago.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 Vanwege de Dutch Grand Prix heeft Spaarlanden een aantal wijzigingen aangekondigd... met betrekking tot het ophalen van huisvuil tijdens de raceweekend. Ook is de Milieustraat Bloemendaal tijdelijk gesloten. Op vrijdag 2 september kunnen de rolcontainers voor huishoudelijk afval niet worden geleegd. De inhaaldag is zaterdag 10 september. De Milieustraat Bloemendaal is zowel vrijdag 2 als zaterdag 3 september gesloten die grof huishoudelijk vuil wil afwegbrengen... kan op deze dagen terecht op de Milieuplein Haarlem of de Milieustraat Heemstede. In de omgeving van de Van Spijkstraat en de Van Lennepweg... worden een ondergrondse vuilcontainer tijdelijk verwijderd. Op deze plek komt namelijk een loopbrug voor het publiek... dat voor het station naar het circuit loopt. Buurtbewoners kunnen vanaf vrijdag 26 augustus hun huishoudelijk afval aanbieden in een tijdelijke container die dagelijks wordt geleegd. Op woensdag 7 september wordt de loopbrug verwijderd en de ondergrondse container teruggeplaatst. Bewoners voor wie dit geldt, wordt nader geïnformeerd. Ga naar de afvalwijzer spaarnelanden.nl om alle actuele informatie over gescheiden afvalinzameling te lezen. De volgende is stop stop stop van de Hollies. symbols on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells of eco tingling-a-linging going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she's dancing, going through the movement, swaying to and fro. Bye body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. The Ballads hoor je hier op ZFM. Maar over iets wat ik niet meer kan. Let your hair hang down. Gratis cursus omgaan met geld. Wil je leren om meer inzicht te krijgen en te houden op je financiële situatie? Met lesmateriaal en ondersteuning van vrijwillige docenten Dini van der Meij vergroot je financiële vaardigheden. De cursus duurt 6 tot 8 weken. Aanmelden via www.plus.zandvoort.nl www.plus.zandvoort.nl Informatie Sociaal Raadsleden Zandvoort 088 8555 175 088 8555 175 en start dinsdag 28 september van 9 uur tot 11 uur. De locatie is Pluspunt. En de volgende is Sean Elliott, Shame and Scandal in the Family. me. Shame and scandal in the farmer. ask his advice. The papa said, son, I have to say no. That girl is your sister, but your mama don't know. Whoa, it's me. Shame and scandal in the family. papa to name the day. The papa shook his head and to him he did say, You can't marry this girl, I have to say no. This girl is your sister, but your mama don't know. Whoa, is me, shame and scandal in the family. Whoa, is me, shame and family. He went to his mama and covered his head. He told his mama what his papa had said. His mama, she laughed, she said, Go, man, go. Your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know. Woe is me. Shame and scandal in the family. Woe is me. shame and scandal in the family. Woe is me. Shame and scandal in the family. Voor Zandvoort en de regio. DJ Summer Workshop. Beats at the Beach. Educatief ruimte Oude Brandweerkazerne. 25 augustus van 10 tot half 1. Toegang 5 euro per kind. Reserveren kan via info at zandvoortsmuseum.nl Bunkerwandeling ingang Amsterdamse waterleidingduinen. Woensdag 31 augustus van 7 tot 9 uur s avonds. De toegang is 6,50 per persoon. Aanmelden of informatie via info at zandvoortsmuseum.nl Zomerexpositie Heilige en Passie. sint Agatha-kerk in Zandvoort tot 18 september. Geopend van woensdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 uur. De toegang is gratis. Max Cartoon, Zandvoort Museum. De kantoons passen goed bij de sfeer van de Formule 1 en de autosport. Tot 9 oktober, geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon. Museumkaart is gratis. Card Art. Deze expositie, die mede mogelijk is gemaakt door Zandvoort Bion... is te zien op drie locaties in Zandvoort. Zandvoort Museum en in het pop-up Museum Raadhuis tot 9 oktober... en het Wagen en Kunstpark op het burgemeester van Venemaplein aan de boulevard. Tot 4 september. Audiotour Wandeling langs buitenbeelden. Liefhebbers van kunst kunnen genieten van een gratis audiotour langs 32 kunstwerken verspreid in Zandvoort. De audiotour geeft achtergrondinformatie over de individuele beelden en hun makers. In combinatie met het beeldenrouteboekje wordt er een schitterend inzicht gegeven in het openbare kunst in Zandvoort. De audiotour Beeldenroute Zandvoort van het Zandvoort Museum is ingesproken door Danielle Onk en is te beluisteren via Spotify.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 Dr. Anders P. die is geboren in 1919, helaas overleden in 2015. Hij zou dus vandaag 103 jaar zijn geworden. Dr. Anders P., een pseudoniem voor Heinz Herman Polser, was een Nederlandstalige tekstschrijver met de Zwitserse nationaliteit. Zijn artiestenaam, bedacht door Willem Duis, verwijst naar de academische graad van doctorandus in de economie... die Polser aan de Nederlandse Economische Hogeschool, nu de Erasmus Universiteit, behaalde. Hij was ook dichter, schrijver, cabaretier, letterkundige, componist, pianist en zanger van zelfgeschreven liedjes. Vanaf de jaren 1950 tot 1996 trad Dr. Anders P. zijn liederen op in theaters, cafés, studentenverenigingen en bij evenementen in Nederland en België. Daarbij begeleidde hij zichzelf steenvast op de piano. Dr. Anders P. genoot in de jaren 1970-1980 en vooral bekendheid met liedjes als Dodenrit, Veerpont, Het Trapportaal. In Nederland en Vlaanderen was hij een groot geziene gast op radio en televisie. Hier is Dr. Anders P. met De Dodenrit. met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en er bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wol van ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar je wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruid de kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar twintig vers en hoeper de poep zelf op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, ons is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds voor het leverbaar. Is hier ook een abattoir? Basgitaar en klapsigaar. gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd! is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week.